1 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Nederland gaat een aantal klimaatdoelen voor volgend jaar niet halen... zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. De uitstoot van broeikasgassen daalt te langzaam. In het beste geval is de afname 24 ten opzichte van 1990... en in het slechtste geval 17 het doel dat door de rechter is bevolen, 25 wordt dus niet gehaald. Ook doelen over energiebesparing en het aandeel duurzaam opgewekte energie... worden waarschijnlijk niet gehaald. In de VS is een adviseur van president Trump, Roger Stone, opgepakt. Dat meldt het team van speciaal aanklager Robert Mueller. Die doet onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Stone is een vertrouweling van de president en kent hem al 40 jaar... Hij zou valse verklaringen hebben afgelegd over zijn contacten met een niet nader genoemde organisatie. En ook zou Stone geprobeerd hebben een getuige te beïnvloeden. Minister Bijleveld van Defensie blijft erbij dat haar ministerie geen klachten heeft gekregen over militairen die ziek zijn geworden door afvalverbrandingen in Afghanistan. Het Dagblad van het Noorden zegt bewijs in handen te hebben dat militairen zich hebben gemeld bij de top van het leger. Ook zou Defensie hebben erkend dat er giftige stoffen zijn vrijgekomen... bij verbrandingen in de zogeheten burn pits. Dat zijn plekken waar onder meer medisch afval in de open lucht werd verbrand. Het gesprek dat KPN deze week voerde met het actiecomité Access for All moet blijven... heeft niets veranderd aan het besluit van het bedrijf. Het merk Access for All stopt en zal overgaan in KPN, zoals eerder ook werd aangekondigd. Er kwam veel protest tegen dat besluit... Meer dan 45.000 mensen ondertekenden een petitie om Access for All te behouden.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 Niemand wou het geloven, behalve ik. Want oom Jan loog tegen iedereen, behalve tegen mij. Ik zei maar waar is die helikopter dan, oom Jan? Hij zegt, nou, boven het logeerkamertje waar jij altijd logeert... bij mij en bij oma, daar staat hij op het dak. Tussen die twee schoorstenen. Vanaf de straat kon je hem net niet zien. En lag ik s'morgens te slapen in het logeerkamertje... dan maalde mijn oma altijd koffie met zo'n ouderwetse handmolen tegen de muur aan. Hè? En dan werd ik wakker van dat geluid en dan hoorde ik... En dan dacht ik, jezus, oma Jan stijgt op. En dan maakte ik Kareltje wakker, die neef van mij die daar ook vaak logeerde... en waarvan toen nog niemand wist van welke knaak die was betaald. En ik zeg, hoor, je, oma Jan die gaat naar zijn werk, joh. Ik geloofde dat. Eh, ik geloofde alles. Ik heb dat altijd geloofd. Ik kwam oma Jan wel eens thuis op zijn Berini M21. Dan dacht ik altijd, dat een oude Berini had hier... dan dacht ik altijd, hé, hey, de helikopter zal wel stuk zijn. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Sinterklaas, daar heb ik in geloofd, jongen. Sinterklaas. Tot mijn dertiende heb ik in Sinterklaas geloofd. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel Atheneum lange brieven schreef ik aan Sinterklaas. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen... met een grote verlanglijst erbij. Met op nummer 1 een lassiehond. Punt. 2 niks. 3 niks. 4 niks. 5 ZOZ. Al achterop stond geen gelul, een lassiehond. Punt. En om mijn liefde voor dieren te bewijzen... zette ik elke avond naast mijn schoen een grote Emma water neer... en tien van zulke joekels van windtapenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. Nou, en op een dag was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas. Hè, toen mijn moeder opeens tegen mij zei... Harry, kom eens naar de keuken, jongen. Ik heb je wat vervelends te vertellen. En ik baalde, jongen. Ik baalde. nog steeds, als ik iets vervelends te horen krijg... ga ik altijd in de tegenaanval, want ik wil het niet horen. Had ik toen ook al die karaktertrekken. Dus ik zei meteen, toen ik in die keuken stond... zei ik meteen wijzend op de pannen op het fornuis... Gadverdamme, zeg. Eten we vandaag alweer penenuien. Ik zeg, waarom eten we eigenlijk voor Sinterklaas elke dag eigenlijk peen en uien? Dan nou, zegt mijn moeder, dat wou ik eigenlijk uitleggen, Harry. Ik zeg, hoe zit dat dan? Ze zegt, ja, Sinterklaas bestaat niet. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik had 13 jaar in die vogel geloofd. En dat hij niet bestond, dat kon ik nou niet geloven. Ik zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier met een meid erop en een staffenschimmel tussen zijn poten. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zei mijn moeder. Dat was ome Jan. Nou, ik was links, jongen. Ik ging schreeuwend die keuken uit. Ik kom huilend de voorkamer binnen. En ik zeg tegen mijn oudere broer Paul, die zal een boek te lezen. Ik zeg, Paul, Sinterklaas bestaat niet. En mijn broer die legt dat boek neer en die zegt... Hè, zijn we eigenlijk van die geile penen af, zeg. nou, lach er maar om. Maar ik zat ermee, jongen. Een week later was ik er bijna een beetje overheen. Toen zat ik televisie te kijken bij mijn oma. Hè? Samen met die uh, kareltje, zou ik maar zeggen. Hè? En er was Sinterklaas op televisie. Hè? Dus hij zegt, oh, oh kijk naar Sinterklaas op de televisie. Met je rare knaken gegooid in dat gozertje. Maar... En het was een Amsterdamse Sinterklaas. Uh, dat ik, een, nicht van een Sinterklaas was het. Vreselijk. Weet je wel? Eh, ik kreeg meteen spontaan grachtengordelroos van die ruizen. Ik heb het niet zo op dat Amsterdam. Ik vind het vreselijk, jongen. Want weet je waar ik van hou? Een Sinterklaas in een klein dorpje. Dat vind ik leuke Sinterklaasen. Dat heb ik wel eens meegemaakt. En dan komt zo'n Sinterklaas aan in zo'n lekker roeibootje. Leuk, jongen. Dat hij er heel gauw uit moet stappen, anders verzuipt hij. Dat is geinig, jongen. En met zo'n papier mutsje op, weet je wel. En met zo'n lullig laken om. Dat vind ik geinig. Met zo'n Shetland ponnetje eronder. Dat vind ik leuk. Als hij opstaat om te gaan zwaaien naar de mensen... dat een paardje eronder uitloopt. Dat vind ik geinig, hè? Maar nee, het was een Amsterdamse uitsluiver. Weet je wel, gouden ring aan. Al, eh, vreselijk vond ik het, jongen. En die zat te zwaaien naar de mensen op de Dam. Niet gewoon normaal vanaf een paard, maar vanuit een helikopter. Dus ik zeg tegen die kaartje, ik zeg, dat is Sinterklaas niet, hoor. <laughs> Inderdaad, ik zei, dat is ome Jan. Ha, ha, ha, ha. Ik snapte er geen reet van al die leugens door elkaar. Weet je, die, wie nou wie was en waarom niet. En dan bestond die weer niet. En dan was die weer een ander. Ik snap er trouwens nog geen bal van. Weet u dat? dat... Oh, she's sweet but a psycho. A little bit psycho. At night she's screaming. I'm on my mind, my mind. Oh, she's hot but a psycho. So left but she's right though. At night she's screaming. I'm on my mind, my mind. She'll make you curse.